Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam zijn bomexperts al sinds vanochtend bezig met het ontmantelen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. 1100 mensen moeten daarom hun huis uit. En deze man ook. Precies onder zijn huis werd die bom gevonden. Ik ben er ongeveer 20 jaar geleden komen wonen. En na een, eh, een half jaar zei een buurman tegen mij... weet jij dat er misschien hier een bom ligt? Toen riep ik, nee, dat is mij door de verkoper niet verteld. Toen heb ik de gemeente benaderd en die zei dat het eh, veilig was... Maar toen ik hoorde dat hij, eh, dat hij er inderdaad lag... en nog wel eh, eh, recht onder mijn slaapkamer, sterker nog recht onder mijn bed... Toen vond ik het opeens een heel stuk minder leuk. Ja, de gemeente Rotterdam hoopt dat iedereen vanavond rond 8 uur weer terug naar huis kan. De leiders van de vier formerende partijen zitten nu met kandidaat premier Schoof en formateur Van Zwol om tafel. Ze praten over hoe het nieuwe kabinet eruit moet gaan zien. Het idee is dat de helft van de mensen straks van buiten de politiek komt. 26 juni, dan moet het nieuwe kabinet er zijn. Op een school in Venlo in Limburg is vanochtend een minderjarige jongen gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is opgepakt en die is ook minderjarig. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en over de verwondingen is nog niks bekend. De steekpartij gebeurde achter een sporthal bij die school in Venlo. En een Amerikaanse rechter wist niet wat hij zag toen hij begon aan een zaak over een ingenomen rijbewijs. De verdachte zelf was er niet bij in de rechtbank, maar haakte aan via Zoom vanuit de auto. Mr. Harris, are you driving? So, so I'll um, just give me one second. I'm parking right now. All right. What are we doing? So maybe I don't understand something. This is a driving license suspended. That is correct, Your Honor. Um, he's suspended and he's just driving. Ja, de rechtszaak ging dus juist over het feit dat de man zonder rijbewijs had gereden. En de rechter verzocht de man dan ook om zich gelijk te melden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. En het is onduidelijk of hij dat ook heeft gedaan. Het weer dan nog een wisselend dagje met veel grijs en af en toe buien. Vanmiddag kan er ook hagel en onweer tussen zitten. En tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Van alles wat dus. Een graad of 18 blijft het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Goed nieuws over de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Velsen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 5 kilometer file vanaf Heemskerk met 35 minuten vertraging. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend een kwartiertje. Door wegwerkzaamheden wordt aan de linkerrijstrook gewerkt.